6 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Het aantal doden door de stunt met de monstertruck in Haaksbergen is opgelopen naar drie. Twee volwassenen en een jongen. Van vijf gewonden is de situatie kritiek. De truck reed gistermiddag in op het publiek. Bij de stunt zijn niet de internationale richtlijnen gevolgd. De Monster Truck Association adviseert dat er nooit publiek mag staan op de plek waar de truck naartoe rijdt. De bestuurder wordt verdacht van dood door schuld, heeft zijn advocaat tegen RTV Oost gezegd. De protesten in Hongkong breiden zich uit. Naast het regeringscomplex en het zakelijk district duiken nu ook op andere plekken demonstranten op die politieke hervormingen eisen. De politie probeert hen tevergeefs met traangas weg te jagen. Scholen en een aantal banken in het centrum zijn vandaag gesloten. De duizenden actievoerders zijn tegen de Chinese bemoeienis met de verkiezingen in 2017. De coalitie onder leiding van de VS heeft dit weekend luchtaanvallen uitgevoerd op olieraffinaderijen van terreurgroep IS in Syrië. Ook hebben de gevechtsvliegtuigen een commandocentrum van Islamitische Staat bij de stad Raqqa gebombardeerd. De VS noemt de aanvallen succesvol. Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben meegedaan aan de bombardementen. President Sirleaf van Liberia wil dat Nederland helpt in de strijd tegen ebola. In Cairo Brandpunt zei ze dat haar land specialistische medische hulp goed zou kunnen gebruiken. Liberia heeft onder meer behoefte aan testmateriaal om ebola vast te kunnen stellen. De president nodigt ook gepensioneerde specialisten uit mee te helpen met de bestrijding. In Liberia zijn al 1830 ebola-doden geteld. Surinaamse media hebben een foto gepubliceerd waarop koningin Maxima in New York poseert met de vrouw van president Bouterse. Dat is opmerkelijk omdat Bouterse in Nederland bij verstek is veroordeeld tot 11 jaar cel voor drugshandel. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was er geen sprake van een officieel onderhoud. Het weer, zon en wolken wisselen af vandaag. Met zo'n 22 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. In het zuidwesten kan er later op de dag wel wat regen vallen. Dit was het ZFM, verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. Bij Rotterdam is er zojuist een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A16 richting Breda. Tussen het knooppunt uh, Terbrechtseplein en het knooppunt Ridderkerk is de hoofdrijbaan helemaal dicht.